Raymond Seré met het NOS Journaal. Rusland en Amerika zijn het vrijwel eens over een nieuw verdrag waardoor duizenden kernwapens worden ontmanteld. De Russische president Medvedev en zijn Amerikaanse collega Obama spraken daar gisteren over aan de telefoon. Een laatste twistpunt over de controle op de naleving van het verdrag is opgelost. Beide landen denken dat het verdrag snel ondertekend kan worden, maar er is nog geen datum genoemd. China wil dat de Verenigde Staten er alles aan doen om de koers van de dollar op peil te houden. Dat zei premier Wen Jiabao na afloop van het jaarlijkse volkscongres. China heeft voor ruim 800 miljard dollar Amerikaanse staatsobligaties en is niet gebaat bij een lage koers. De premier zei verder dat er geld wordt uitgetrokken om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Die leidt tot steeds meer sociale spanningen in China. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Zij vinden dat die wetten verandert om er zelf beter van te worden. De betoging was georganiseerd door vakbonden en de linkse oppositie. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in Italië. De populariteit van Berlusconi en zijn regering is tot een dieptepunt gedaald. In Georgië is gisteravond paniek uitgebroken na een nepreportage op televisie. Er zou sprake zijn van een Russische inval waarbij president Saakashvili zou zijn gedood. Vooraf was gemeld dat het bericht niet echt was, maar veel Georgiërs renden uit paniek de straat op. Er werden beelden gebruikt van anderhalf jaar terug toen de twee landen een gewapend conflict hadden. In een haven in Venezuela is 2000 kilo cocaïne ontdekt die verscheept zou worden naar Nederland. De drugs zaten verstopt in twee bulldozers die al vijf maanden stonden te wachten op vertrek naar Nederland. Ze waren nog niet verscheept omdat de exportpapieren niet in orde waren. Twee medewerkers van het exportbedrijf zijn aangehouden. Dan het weer, af en toe regen of motregen. Later schijnt soms ook de zon. Het wordt vanmiddag 7 graden. Morgen veel regen en dan wordt het wel warmer.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 Waarom? Eh, ik weet het niet. Misschien is het toch een andere uitstraling als de gemiddelde schoenmaker. Ik weet het niet. Het is... Eh, ja, in ieder geval hier de mensen in Tilburg... die kennen mij als een soort... Ja, toch wel muzikant. En, uh... Dus eerder als een... Ja en ja, ik heb altijd in de horeca gewerkt. Dus een redelijk publiek figuur, weet je wel. Dus dat is eigenlijk eh, het verhaal als eh, Jacques Mees als op straat rondloopt. Dan, hé, hey, dat is de muzikant. Mhm. Maar eh, jij hebt ook heel lang gespeeld als Bob Dylan? Ja, maar daar werd altijd wel geroepen, weet je wel, de Tilburgse Bob Dylan. Maar ik doe natuurlijk vanaf het begin al dat ik speel, doe ik heel veel verschillende dingen een eh, mengeling van country, blues en folk. Dat is eigenlijk waar mijn hart naartoe gaat. Maar inderdaad, eh, daar zal ik wel door het uiterlijk komen. Weet je wel, een kromme neus, krullenbol. En eh, ik kan inderdaad behoorlijk goed Bob Dylan nadoen. En dan krijg je al meteen die stempel van de Tilburgse Bob Dylan. black man stepped into the bar. He tuned his guitar and started to play. His voice was rough but also tender. There was a soul upon that stage. People weren't talking anymore, and their eyes began to stare. As the singer sang the words, Oh, blackbird, you and I. This man takes you away to a land of harmony with his rhythm out of Africa. You can hear the river sing. sounded so bright, and his songs, they all were clear. He played the drums on his guitar like no band ever could play. He started to shout, please understand what I am singing for. I'm waiting for the day will open up your door. This man takes you away to a land of harmony. With his rhythm out of Africa, you can hear the river sing. This man takes you away. land of harmony with this rhythm out of Africa you can hear the river sing Is het avontuur in uh, geen woorden, zoals Amerikanen dat kunnen zeggen? Uh, nee. Want ik vind nog steeds... Ik werd vroeger als negenjarige jongen eigenlijk eh, overvallen door de stem van Bob Dylan, zal ik zeggen. En eh, daar werd ik eigenlijk door betoverd. En dat is nooit overgegaan. En dat heb ik nog steeds. Ik kan nog elke dag luisteren naar Bob Dylan. En ik voel ook nog steeds altijd, als ik die nummers speel... dan voel ik nog... Ja, heel veel eh, mooie dingen. In de, in de, teksten en de muziek en alles eigenlijk. Dat is een gevoel wat ik eigenlijk heel moeilijk kan uitdrukken. Maar het is gewoon een heel... Het werkt bijna spiritueel als je nou gaat kijken, jij bent niet echt in een hockey te stoppen. Hè? Je kunt niet van jou zeggen, jij bent een, een countryzanger of jij bent een, een Ierse folkzanger. Ja, je brengt alle soorten muziek. Ja, live in ieder geval zeker. Eh, daar speel ik echt eh, folk, blues, country. Eh, maar die, inderdaad, die eh, folk is ook heel breed. Daar is van Ierse muziek naar eh, ineens een, sprong naar Hank Williams. ook, maar ook Woody Guthrie, en dat soort mensen. ook Towns van Zandt, Guy Clark, Blaze Foley. Ik ben een heel groot fan van ook. En ja, eigenlijk Christy Moore, dat is alweer weer Iers, weet je wel. En, ja, heel breed eigenlijk. Maar ook blues. En daar krijg je echt eh, de oude blues van. Dead eh, Belly. Country blues, noem maar op. alles door elkaar. Here is a song to those rock and roll heroes. They made me listen to them all year. Where are those years? They're so far behind. Sometimes it seems they all have died. Sometimes it seems they all have died. I can still remember when times were right. There was music and joy to share, yeah. Nowadays, it all seems overloaded. All those video clips make me turn around. All those video clips make me turn is had his acoustic charm. Jimi Hendrix, well, he died too soon, yeah. All the blues singers, where have they gone to now? All these changes, are they right or wrong? All these changes, are they right? was a song to those rock and roll heroes. They made me listen to them all year. All those years, they're so far behind. Sometimes it seems they all have died. Sometimes it seems they all have died. ik hou wel van de mooie, rustige outlaws muziek uit Amerika. De jongens als Guy Clark en uh, van Zandt, Blaze Foley. Dat zijn eigenlijk mijn grote eh, helden wel. De singer-songwriters? Ja, dat zijn toch wel een beetje de singer-songwriters. Ben jij zelf ook een singer-songwriter of zie je jezelf niet als singer-songwriter? Ik eh, ben geen echte poëet zoals die jongens. Ik schrijf vaak korte liedjes en eigenlijk simpele teksten. Maar ik, eh, ja, ik probeer wel een, bepaald gevoel ook in te leggen. En uh, dat maakt dikwijls ook veel goed. Bij, eh, bij, ook bij, bij simpele teksten of zo. Dan, het gaat vooral eigenlijk om het gevoel. Want vroeger wist ik ook nog niet eens waar Bob Dylan het over had als kind. Maar toch gaf het al een gevoel. call the girl he knows she will be coming soon. She's gonna call him honey, but when he's paid the money, she's gonna leave the silver moon. Now he's just looking back upon his ruined life. A loser with a famous, lovely, caring wife. And though she knows he's lying, she's gotta keep on trying. But who's the one who will survive? Jesus helps you when in the afternoon. He takes another beer now. He bought himself in here now. He's caught inside a silver moon. Ja, nou, het is meestal bij mij, als ik, als ik zo'n periode heb van schrijven, dan is het, eh, alles komt ineens. Is meestal is een song binnen vijf minuten klaar. En dan is inderdaad tekst en muziek. Dat komt ineens. Ik ben niet echt iemand die er echt voor gaat zitten en uh, nou ga ik eens een song schrijven. Want bij mij werkt het niet zo. En waar haal je dan je inspiratie vandaan? Dat kan zomaar eh, uit het niets komen. <laughs> ja, dat is heel, altijd ook heel verschillend hoor. En soms kan het ook zijn dat je iets gehoord hebt, weet je wel, andere muziek, dat je ook weer inspireert. En, eh, maar je weet het dikwijls niet waar het vandaan komt. Pas geleden heb jij een, een nieuwe cd uitgebracht. Ja. Die is eigenlijk op een hele wonderlijke manier tot stand gekomen. Ja. Die is eigenlijk in samenwerking met uh, Bert Vervoren tot stand gekomen. we hebben elkaar via Hives leren kennen. En eh, hij is eigenlijk liedjes voor mij gaan schrijven. En de teksten hebben we samen eigenlijk eh, aangepast. En, eh, maar hij heeft eigenlijk de muziek over het algemeen geschreven. En eh, nou, er zijn in, in een paar maanden tijd zijn er 17 songs geboren. En liggen nu vast op cd. En dat heet Walking the Maze. En ja, eigenlijk in een hele korte tijd is eigenlijk tot stand gekomen. Nou staat hier op virtuele muzikanten. Wat moet me daarbij voorstellen? Dat zijn allemaal uh, Japanners uit de computer. dus eh, heel veel uh, bas, drums en dat soort dingen hebben we gekozen om dat gewoon uit de computer kunnen te doen. En dat is gewoon een keuze die we gemaakt hebben. We weten ook echt wel dat live drummer natuurlijk altijd beter klinkt. Maar het is gewoon de keuze om, om gewoon lekker makkelijk met een laptopje te kunnen werken. En we hebben een paar gastmuzikanten natuurlijk bij gehad. Een zangeres en paar ja, verschillende dingen eigenlijk zo. En eh, verder heb ik alleen maar ingespeeld en gezongen. En eh, de rest heeft Bert eigenlijk eh, met mooie, fraaie geluidjes voorzien. En dat is allemaal eigenlijk uit de computer, maar dat wordt vaker gedaan. Frankie en Judy, they were lovers for life. So close, so together, a man and a wife. Frankie's making money with a traveling band. And Judy, she followed wherever he went. And if things would have been like they seemed, if nothing had happened, they would still dream their dream. She said, Frankie, I love you wherever you go will love till eternity. Now, Frankie and Judy, they married too soon. And there's two little kids now they crawl in the room. And Frankie's playing somewhere, and Judy's at home. And then one Sunday morning, it's him on the phone. Now, Judy, I swear I've been true. But, Judy, I'm sorry, but I'm over you. She says, Frankie, I love you. Now, don't go away. We would love till eternity. Frankie, don't do what you do. Remember your promise, you'd always be true. Frankie, I love you, don't hurt me so bad. We would love till eternity. een uitdaging eigenlijk. Iets nieuws. En eh, daar was ik ook wel, eh, ja, stond ik wel voor open. Mhm. Ik zie het ook gewoon al puur als een project, weet je wel. Het is... Eh, ik bedoel, Bert schrijft gewoon liedjes. En ik, door Bert ben ik zelf ook wel weer meer gaan schrijven. En nu ben ik ook alweer bezig met een nieuwe single, een eigen nummer. En dat wordt gewoon een heel leuk, een beetje country rock nummer. En ik ben ook bezig met een cd. Het moet er eindelijk toch eens van komen na al die jaren. Een, eh, Bob Dylan uh, cover cd. En dat wordt ook allemaal mooie akoestische liedjes. Met eh, een hele mooie kleine bezetting. Dus contrabas, dobro, pedalsteel. En twee akoestische en gitaartjes. Maar en ja, echt heel relaxed mooie liedjes van Bob Dylan. En die ga ik nu weer op een cd zetten. Ben je dan niet bang dat ze je weer als de Bob Dylan van Tilburg. Ja, maar ik, ik, vind dat niet erg. Ik bedoel, het is nogal een eh, eer om zo genoemd te worden, vind ik eigenlijk. Ja, ja, ja. En ik vind ook altijd, ja, beter een, eh, een hele goede cover dan een heel slecht eigen nummer. Toch? until the dawn. You've been going places, seeing faces you never gave a name. But his feelings never got much deeper. And the promises were so much cheaper. en ik vind het natuurlijk heel fijn om eh, liedjes te spelen van andere mensen. Nog steeds ook liedjes van Towers van zijn vind ik heerlijk om te spelen. Daar kun je heerlijk in wegdromen en ook heerlijk, eh, ja. En het zijn gewoon prachtige teksten. En ik ben echt een man van teksten. Daar spreek ik Ja, zeker. Ja. Dus als jij een optreden hebt, vind je het wel belangrijk dat de mensen luisteren naar wat je staat? Nee, dat ook anderen niet. Als ik, uh, daar kan ik goed tegen. Ik, ik, heb heel mijn leven in cafés gespeeld en... En nu ook veel op feesten en zo. Ja, en, mensen komen op een feest, komen ze voor elkaar. Niet, ze vinden het leuk dat er een muziekje zit. Maar die willen ook eh, lekker kunnen kletsen met de familie en vrienden. En nee, ik ben gewoon uh, gehard wat dat betreft. Ik kan er ook goed tegen als mensen niet luisteren. Gelukkig, want heel veel mensen of muzikanten kunnen er niet tegen. Maar ik weet gewoon, eh, als ik aan het spelen ben, dan kan ik alles geven als ik ook die aandacht krijg. En... Maar als ze aan het feesten zijn, dan kan ik ook heerlijk voor mezelf spelen. Dus ik kan eh, lekker in mezelf wegdromen, terwijl ik toch net doe of ik eh, de mensen allemaal eh, heel vriendelijk aankijk. <laughs> Precies, nou ja, ja, ja, zo kun je het ook noemen. be there closing the gate secretly. I think they're afraid some others would see how you live in your own way and act like you feel, and you really feel free. And you showed me too much to forget now. Jody, there's people doors outside They're building a wall And they think they can hide All the good things you give to the world In a way that's so human and right Cause you stand for the matters that matter Sometimes it matters, you have to stand tall. Fight for your right, even if you might fall. Leaving one morning to answer the call. Sometimes it matters, and you have to stand tall. Jody, you're that I wanted to be. You're quiet as always, but tall as a tree. You reach for the sky with your branches and leaves, and you're laughing at me, and you tie me with what you're expressing. pretend it's a lie. You're building a roof so you can't see the sky. Pretend you're a star in the distance above, or an eagle so high. You showed me so much, you can make it. Sometimes it matters you have to stand tall. Fight for your rights, even if you might fall. Even one morning to answer the call. Sometimes it matters, and you have to stand tall. Jody, they say I have broken the rules. They're building a wall now and say I'm a fool. It's dark in here, Jody. It's night all day long. Now who's breaking the rules? But you showed me too much to get back now. others, and you have to stand tall. zie jij jezelf, uh, heb ik wel eens met iemand willen zeggen. Jij zei net van, eh, ik heb ongeveer zo'n kleine duizend eh, nummers. ja. Zie jij jezelf ook wel eens een keer als een levende jukebox? Ja, inderdaad, ja. Ik heb altijd wel gezegd ook op mijn site kun je bijvoorbeeld zien van, dat ik alleen maar Engelstalige nummers doe. En dat is eigenlijk om mijn gezicht te bewaren. Want weet je wat het is, als je <clears throat> ook nog dingen gaat doen als eh, Nederlandse eh, liedjes of zo. Kijk, in Boudewijn weinig Groot vind ik dan nog wel oké. En er zijn natuurlijk wel meer mensen. Maar als je gaat eh, spelen op een feestje en je laat zien dat je Boudewijn weinig Groot kunt... dan zul je ook wel Jantje Smit kunnen, weet je wel. Of Fransje Bauer. Om die dingen te voorkomen zeg ik van... Nee, dat doe ik dus niet. Ik doe alleen Engelstalige muziek. En ik merk gewoon door mijn repertoire... en, en ik, ik kan gewoon zien als toch wel een vakman van eh, wat er gaande is op zo'n feest, pas ik mijn eigen heel goed aan. En dat is echt voor jong en oud. Dus eh, als er oudere mensen zitten, een Hank Williams of een Johnny Cash of een, eh, dat soort liedjes die iedereen eigenlijk wel kent. Voor mijn part, This Land is Your Land van Woody Guthrie. Maar al dat soort liedjes die mensen toch iets zeggen van... hé, hey, dat is een leuk deuntje. En vooral niet te hard. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat de mensen ja, het belangrijkste vinden op een feest. Gewoon gezellig met elkaar kunnen ja, precies. praten. Maar... Ja, en, en ze vinden het toch leuk dat er iets is, weet je wel. het is toch iets levendiger als een, als een plaatje draait. What's the game you play? You made this plan, you said we would meet, and now I'm stuck here in this dead end street. Hey, baby, what have you got to say? some reason I'm walking your maze. You are the spider, I'm just poor old me. Now this is crazy, I feel abused. What's the answer? I'm not amused. Hey baby, what is terug eh, naar, jouw cd, Walking the Maze. 17 eh, eh, tracks op deze cd. Ja. Heerlijke gemene vraag. Wat vind je het mooiste? Ik vind zelf het mooiste. Dat is een liedje dat Bert geschreven heeft. En het heet Oakland Town. War was over long ago. Many died, as we all know. Some survived and found their way. Some are still in war today. Same old stories will be told, though the men are growing old. There be laughter, tears of strife as the over eh, veteranen die bij elkaar komen. In eigenlijk eh, heel... Eh, eigenlijk verzonnen Oakland, in Oakland. Maar dat, is absoluut zomaar verzonnen. Maar het is wel een heel... Ik vind het een prachtig lied. Mhm. Het is een beetje Randy Newman geeft mij het gevoel van het lied. Maar ik vind het prachtig om, en heerlijk om te zingen. Ja. Het is een heel rustig lied. Staat de cd alleen vol met rustige nummers? Of? Nee, er is ook wel echt wat, wat blues dingen bij. En wat uh, uptempo dingen. En, eh, van alles eigenlijk. Het is echt ook een, een mix eigenlijk weer van country, folk, blues. Eh, ja. Scheelt jouw muziek veel met de muziek voorheen? Als je dus gaat kijken naar deze cd of cd's van een aantal jaren geleden? Ja, dit is, mag ik wel zeggen, ook door de textueel gezien... dat Bertram mee heeft geholpen is hij veel positiever. Ik was vroeger, eh, dat heeft ook met leeftijd te maken en eh, de dingen hoe je geleefd hebt. Ik heb nogal behoorlijk rollen geleefd. Veel meegemaakt, veel gereisd en zo. ja, echt een muzikantenleven gehad. En eh, soms is dat zwaar. Daar schrijf je ook over. I know you since I was a kid. I don't know why you're knocking. You're there no matter where I hide. Blues on Monday. Where are my shoes? I got these blues on Monday. I see my friends on Friday night. Saturdays for dancing. Sunday school, I play the fool. Blues on Monday. Where are my shoes? I've got these blues on Monday. Monday. I close my eyes and go to sleep for one day. I know you try to call me now. You wanna hear my voice, girl. Now call me back tomorrow, please. Blues on Monday. Where are my shoes? I got these blues on Monday. Blues on Monday. I close my eyes and go to sleep for one day. am gonna live. I guess we will be meeting. You always find me in the night. Blues on Monday. Where are my shoes? I got it. ook vaak het, eh, ja, de sobere kant van het, eh, de sombere kant van het leven. Ja. En ik moet zeggen, dat bij de laatste CD is flink eh, opgeklaard. <laughs> ja, en, dat is eigenlijk in alles zo, weet je wel. Van het een komt het ander ook. En je komt elkaar ook niet voor niks tegen, denk ik, weet je wel. En, ja, er zijn een hele hoop dingen waar je voor kiest. Je gaat gezonder leven, je gaat ja, bijvoorbeeld stoppen met drinken, dat heeft al invloed. En, eh, allemaal dat soort dingen. Dat komt allemaal eigenlijk ten gunste van, eh, van heel veel dingen in de muziek, en, maar ook in je, in je persoonlijke leven. Zoals? Kun je, een, een, titel noemen van een liedje waar je van zegt van dat is nou echt autobiografisch? Mm. Ja, eigenlijk, eigenlijk bijna alles. Dus I Love the Morning is bijvoorbeeld zo'n typisch lied. be gone. Eh, ja, eigenlijk het vluchten in, eh, van relatie naar relatie. Eh, reizen, dus in feite ook een soort vluchten. Dus, het leven bestaat vaak uit vluchten. Als je ook, ja, het is een typisch voorkomend iets voor muzikanten ook. Hè? Het is gewoon, ook, zelfs de muziek kan al een, een soort vlucht zijn. Dus ik denk dat al dat soort dingen is wel terug te zien in de, in de liedjes en te horen. Ja muziek is ook emotie, hè? Ja, zeker. Ja. En die is er ook duidelijk in. Dat is, eh, ja. Maar dat is ook in, in, in jouw laatste verschenen? Ja, zeker. zeker de manier waarop ik zing en zo. En, eh, kijk, het, is natuurlijk uit... De begeleiding is misschien wel eh, een computergeheel, maar... Er zit toch een gitaar in en er zit wel een Jacques Mees in. En dat is gewoon ja, het belangrijkste eigenlijk. Hè? Het gaat om de song. <clears throat> Want ook al heb je een heel orkest erbij, ik vind gewoon een liedje moet een, is pas een goed lied als je daar alleen op je gitaar en zang. Meer hoeft het niet. Als dan het lied overeind blijft, dan is het goed. lied. Broken hearts and tears, smoke and drinking too much beers. Wasting all these precious years, the dark side of my life. Feeling bad, feeling blue. doing things I shouldn't do. What a mess, and without you, the dark side of my life. Hanging round east and west, lived a life that couldn't last. On the edge and much too fast, the dark side of my life. Going down day by day, suddenly you cross my way felt like being safe, and hey, you had to be my wife. What a change you made. You opened up the door. Happiness at last, I never knew before. Stars and lights and candeliers, careful words and no more tears. Smiling after all these years, the bright side of my the bright side of my life. Stars and lights, candeliers, careful words and no more tears. Smiling after all these years, the bright side of vind bandjes allemaal maar een hele hoop gedoe. Als ik, en zeker als ik het om me heen hoor. En eh, hoor ik alleen maar negatieve dingen. En eh, eindelijk heb je dan alles voor elkaar. En dan vertrekt er weer iemand. Of, eh, en dan weer opnieuw beginnen. En aangezien ik absoluut niet van repeteren hou. Ik vind uh, spelen en niet anders. Vroeger hebben we dat al gedaan. Met, ik heb negen jaar een duo gehad. Met Bernard Jussen. Dat is een bassist die ook een studio in Tilburg heeft. En eh, wij werkten toen nog zelfs met een, drumcomputer. Maar wij repeteerden smiddags uh, eh, vier nieuwe nummers en s'avonds stonden we op het podium. En zo vind ik hoe dat moet, weet je wel. Gewoon spelen. Puur. Puur. Gewoon niet te veel oefenen, want dan dikwijls is het nummer al kapot voordat je het... Eh, hè? Dus eigenlijk op jouw cd zul je ook niet zoveel uh, overdub en alle andere dingetjes terugvinden. Er is, nou, er is wel aan gewerkt. De, Drive Them All Crazy is eigenlijk mijn, de cd met allemaal eigen werk. Daar is behoorlijk door eh, Frederik Felix aan eh, gewerkt als arrangeur. En er zit ook gewoon eh, heel veel mooie dingen. Maar dat is allemaal jazzmuzikanten. En die werken ook heel makkelijk. Hè? die, luisteren één avond van tevoren naar zo'n tapeje. En die zeggen de dag daarna tegen mij van... God, leuke dingetjes staan op dat bandje. Ik heb gisteren pas voor de eerste keer geluisterd. Dus ik raak in paniek. Wat zullen ze ervan gaan maken? Eén dagje werk in de studio en het staat er fantastisch op. The birds are in the trees and the horses on the ranch. The cat is in the cradle and the dog is in the band. We're in this apartment and we do the things we do. I'm so glad I got you. I am looking in the mirror. It's another man I see. It's another face that's smiling, but I know it's really me. And I love the life we live in after all we've been through. I'm so glad I got you. skin